Verslaggever Helene Ecker hoorde heel wat speeches aan vandaag. Van de Franse president tot die van Sri Lanka. Maar veel ogen waren natuurlijk gericht op de Amerikaanse president Biden. Want dit is de eerste klimaattop sinds de VS weer meedoet. Hè, nadat zijn voorganger Trump de VS terug terugtrok uit het Parijse akkoord. Nou, Biden benadrukte dat de Verenigde Staten niet alleen terug is, maar ook voorop wil lopen. Ook premier Rutte is net het podium af na zijn speech. Hij had het onder meer over de overstromingen in Limburg in juli deze zomer. Vaker je corona-app laten zien en op meer plekken een mondkapje dragen... zijn de maatregelen die het kabinet volgens bronnen morgen gaat aankondigen op de persconferentie. Vanaf vrijdag wordt de coronapas verplicht bij onder andere sportscholen en zwembaden. De KNVB heeft van voetbalbond FIFA een boete gekregen van ruim 10.000 euro krijgen ze voor gedoe tijdens de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Montenegro en Turkije. Toen rennen mensen het veld op en maakte een jongen van 13 een selfie op het veld met de paai. Mensen die naaktfoto's van anderen rondsturen komen vaak onder hun straf uit. Dat blijkt uit onderzoek van tv-programma Pointer. Sinds vorig jaar is online shaming verboden, maar vooral op Telegram wordt nog van alles gedeeld. Het eh, chatdienst, het lijkt een beetje op, op WhatsApp. Ja, en daar kom je hele specifieke exposgroepen tegen, zo wordt dat genoemd. Echt groepen met, met tienduizenden leden, waar dus eh, ja, elke dag eh, honderden beelden van vrouwen eh, in die groep worden verplaatst. Omdat daders vaak anoniem op Telegram zitten en naaktfoto's delen... is het voor de politie moeilijk om ze op te sporen. Dan zullen wij ook gewoon data van hun moeten gaan vragen. Die bedrijven zitten allemaal in het buitenland. Dus dat betekent per definitie dat zo'n route... Ja, in ieder geval veel langer. Het is niet binnen een week gefixt. Het is ook niet binnen twee weken gefixt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht neemt de wind wat af. Het koelt af naar 3 tot 7 graden. Morgen alleen in het zuiden en westen wat regen. Dan een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A10 Amstel richting Knoop het Koenplein. Bij Osdorp 4 kilometer file door een ongeluk. De N201 Hoofddorp uit Hoorn is dicht bij de aansluiting met de N196.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 We zijn nog dik een uur bij je met daarin uiteraard de Nashville Spiegelplaat. Die komt nog voorbij. We hebben nog twee nummers van het Spotlight album. De Nashville Maandartiest komt voorbij. En nog veel meer lekkere muziek. En natuurlijk ook de digitale brievenbus. En er is het nu weer tijd voor geworden. Later dit jaar zal zijn album met diezelfde titel uitkomen. Ik heb het over Sterling Drake. Hij maakt heerlijke western swing muziek die je terugbrengt terugbrengt naar de jaren 30 en de jaren 40. Dit is Roll the Dice. Roll the dice on me. Lay your hand on me. Play your card, show me who I know I've left you so lonely But only to be back again and again Two hearts can leave each other lonely But only to say hello again Roll the dice on me Lay your hand on me Play your card, show me who on me. Lay your hand on me. Play your card, show me who you are, and roll the dice on me. Play your card, show me who you are, and roll the dice on me. heerlijke western swing uit Amerika. En dat was Sterling Drake en Roll the Dice. En van Amerika gaan we naar Nederland. Jawel, dit nummer stond in toen de tijd echt heel hoog in de hitparades. En heeft het ook in Amerika behoorlijk gedaan. En zelfs ook door diverse Amerikaanse artiesten opgenomen. We hebben het over? Pussycat, dit is Mississippi. Wat was dat met Mississippi. We gaan naar onze Nashville Spiegelplaat. Het origineel komt uit 1977 en er werd 32 jaar later een andere versie van uitgebracht. Er zijn meerdere versies, maar de tweede versie die ik uitgezocht heb, vond ik de leukste. We beginnen met het origineel Dolly Parton en daarna Jill Johnson. Dit is twee keer Two Doors Down. Dit is de Nashville Spiegelplaat. dry radio show. Bluegrass time. Where the Mississippi's flowing on the sunny southern shore, and the steamboat comes a puffing around the bend. There's a little old log cabin with a grapevine over the door, and a little whitewashed chimney at the end. folks who want me for their very own. to the little old log cabin with the grapevine over the door, and a little whitewash chimney at the end. folks who want me for their was The Cox Family en Little Little Washed Chimney. Lekkere bluegrass hier bij de National Radio Show. Ik zei het in het eerste uur al, we hebben ook wat nieuwe muziek voor jullie op de playlist staan. Zoals deze, dit is de, uh, van het gelijknamige album. De nieuwste zinger van de Zac Brown Band en die heet The Comeback. There's no steel on the factory line, no crops in the No singing on the stage, yeah, we know how you feel. thousand empty classrooms, broken glass in the streets, old glory hanging on houses we're not supposed to leave. It may feel like Lady Liberty's down on her mag je wel zeggen. Wat een mooi album zeg. Nieuwste album van de Zac Brown Band. En daar hoorde je het titelnummer net van The Comeback. We gaan weer naar onze maandartiest. Tammy Wynette. Nadat, zij, eh, nadat haar eerste single in 1966 uitkwam... werd er een duet met David Houston opgenomen. En dat werd gelijk haar eerste nummer 1 hit in de zomer van 1967. Een duet dus tussen Tammy Wynette en David Houston. Dit is My Illusive Dreams. I followed you country classic. hoeft te krijgen. Maar ik doe het toch. 1972, dat waren de Carpenters en Top of the World. David Olney maakt sinds half jaren 80 volkgetinte muziek. En hij trad in die tijd vaak op in Nederland. Er werd zelfs een album opgenomen hier in Nederland. Maar helaas is hij nu niet meer onder ons. Want hij overleed vorig jaar op 71-jarige leeftijd... tijdens een optreden aan een hartaanval. Heftig. Maar gelukkig hebben we nog altijd zijn muziek. Van het album This Side or The Other hoor je nu Always the Stranger. Always the stranger, always alone. Without a place to call a home. always in shadow, always unknown, always a stranger, always alone, always the wanderer, lost in time, so far ahead, so far behind lost in And en Always the Stranger. Volkmuziek hier bij de National Radio Show. Want zoals je gewend bent hebben wij natuurlijk een gevarieerde playlist. Dus volk mag niet ontbreken. Net zoals Americana, Bluegrass en natuurlijk Country... wat de hoofdmoot is van de show. En daarvoor gaan we naar 1984. Dit zijn de Judds en Why Not Me? You've been looking for love all around the world. Baby, don't you know? vind dit nog steeds zo'n lekker nummer. Ik heb hier meegezongen en gelukkig heb je het niet gehoord. Misschien heb je thuis ook wel meegezongen, want het blijft een lekker nummer. The Juds en Why Not Me. We gaan nog één keertje naar onze digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Noorwegen. Via info.nashvilleradio.nl kregen wij de nieuwste single opgestuurd van Lenny Lee. Dit is No Second Chances. Dat was de nieuwste single van Lenny Lee en No Second Chances. En heb je nu zelf een nieuwe single uit of je wil jouw muziek bij ons onder de aandacht brengen? Stuur het op gewoon naar info.nashforradio.nl. Wij gaan er naar luisteren en wie weet hoort in een van onze volgende shows terug. Ik heb nog twee nummers van het Spotlight album voor je. En dat is het album Lazy K Booth van Lazy K Booth. Achter elkaar ga je luisteren naar Broken Heart, Still Beats en daarna Visions. Dit is het Nashville Spotlight Album. You could always put me Spotlight album. I saw a Tennessee sunset and some city die naam. Lacey K. Boef was dat Spotlight album van deze week. Haar debuutalbum was dat. Je hebt vier nummers van dat album gehoord. We hebben nog tijd voor een nieuwe single. Jawel, Old Dominion heeft ook een nieuw album uit. Dat album heet Time, Tequila and Therapy. En daar staat dit nummer ook op. No Hard Feelings. I took a little time, tequila and therapy. And threw it in a blender with ice. I was more messed up than I cared to be Spent a whole lot of lonely nights I was mad at myself, pissed at the world It was hard to get up But I put one foot in front of the other Kept on keeping on going through the motions Until there was no hard feelings And no bad vibes I can't honestly say I'm happy to see The happy back in your eyes You found somebody sky's blue. Do I wish it was me? Hell yeah. Am I all the way over the pain? Not yet, but the sun keeps coming up, baby, and I'm still breathing. And there's no hard feelings. Well, I probably owe you an apology and some money for a new screen door. Your dad's probably glad to be rid of me but that ain't me anymore. And you love who you love, and you lose who you thought was the one, and you think that you might go crazy. You never get out of the rut. You get drunk, you hold on and let go of the grudge till there's no hard feelings and no bad vibes. I can honestly say I'm happy to see the happy back in your eyes. You found somebody who painted your gray skies blue. I wish it was me, hell yeah. Am I on the way over the pain? Not yet, but the sun keeps coming up, baby, and I'm still breathing. Hey, there's no hard feelings. mad at myself, pissed at the world. It was hard to get up, but I put one foot in front of the other. Kept on keeping on going through the motions until there was no hard feelings and no bad vibes. I can honestly say I'm happy to see a little happy back in your eyes. You found somebody who painted your gray skies blue. Good for you. I wish it was me, hell yeah. Am I all the way over the pain? Not yet, but the sun keeps coming up, baby, and I'm still breathing. And there's no hard feelings. I got no hard feelings. De nieuwste single van Old Dominion en die heet No Hard Feelings. Het zit er alweer op. De show is klaar voor deze week. Maar volgende week zijn we uiteraard weer bij je. Ik heb nog wat Amerikanen voor je klaarstaan van Magpie Diaries. En dat is If You're Hurting, En daarna een nummer van vorig jaar Alicia Nugent. En They Don't Make Him Like My Daddy Anymore. Ik zeg bedankt voor het luisteren.